Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Ariaanse eiland Ischia voor de kust van Napels getroffen. Verschillende gebouwen zijn ingestort door de beving, vooral in de stad Casamicciola in het noorden. Een vrouw is omgekomen toen ze werd geraakt door brokstukken van een kerk. Er zijn zeker 25 gewonden en 7 mensen worden nog vermist. Het tijdstip van de aardbeving was rond 9 uur de afgelopen avond. Veel mensen zaten te eten en liepen in paniek de straat op. Ischia is een populaire toeristische bestemming. In het Botlekgebied heeft een grote brand gewoed bij de Esso-raffinaderij. Die begon gisteravond en was rond middernacht bedwongen. In de omgeving van de raffinaderij was een dikke rookwolk te zien en er hing een zware oliegeur. De brandweer had het gebied niet ontruimd, maar de bevolking werd wel gewaarschuwd met sirenes en een NL-alert. De Deense politie heeft in de zee een deel van een vrouwenlichaam gevonden. Onderzocht wordt of het gaat om de Zweedse journaliste Kim Wall. Die verdween nadat ze voor een reportage was meegevaren in de onderzeeër van een Deense uitvinder. Die later zonk. De uitvinder wordt ervan verdacht dat hij de journalisten heeft omgebracht. De Catalaanse politie gaat ervan uit dat met de dood van Younes Abu Yacoub... de terreurcel achter de aanslagen van afgelopen donderdag is opgerold. Vrijwel zeker zijn alle twaalf leden nu dood of gearresteerd. De politiechef zei wel dat de veiligheidsoperatie... naar aanleiding van de aanslagen nog doorgaat. In het oosten van Zuid-Afrika staan vier mannen terecht op verdenking van cannibalisme. Een van de vier meldde zich op het politiebureau met de mededeling dat hij er genoeg van had om mensenvlees te eten. Daarna haalde hij delen van een menselijk been en een hand tevoorschijn. Bij een huiszoeking in de provincie KwaZulu-Natal werden nog meer lichaamsdelen gevonden. En daarna volgden de andere arrestaties. Twee van de arrestanten zijn traditionele gedezers die in Zuid-Afrika sangoma's heten.